In totaal verdwijnen meer dan 12.000 arbeidsplaatsen, een deel door natuurlijk verloop en door vacatures niet op te vullen. Voor de militairen die bij Defensie blijven werken gaan de arbeidsvoorwaarden er flink op achteruit. Verder verdwijnen alle tanks en Cougar transporthelikopters. Ook zullen enkele mijnenjagers verdwijnen. Met de bezuinigingen is een miljard euro gemoeid. Later vanmiddag geeft Hille een toelichting op de plannen. Het personeel op een verpleegafdeling van een woonzorgcentrum in Amsterdam wordt vervangen. Dat gebeurt omdat de inspectie voor de gezondheidszorg vermoedt dat er sprake is van lichamelijke en geestelijke mishandeling van bewoners. De inspectie wil dat het verpleeghuis de medewerkers die zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling op non-actief stelt. Op de afdeling moet het personeel vervangen worden door mensen die daar niet eerder hebben gewerkt. De organisatie waaronder het verpleeghuis valt stond al onder verscherpt toezicht wegens tekortkomingen in de veiligheid van de zorg. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten is geschokt door de misstanden. Ze hoopt dat door het naar buiten komen van de misstanden medewerkers en bewoners meer durven te melden. De Nederlandse film Sunny Boy heeft sinds de première in januari meer dan 400.000 bezoekers getrokken. De film van regisseur Maria Peters heeft daarmee de status platina gekregen. Sunny Boy is het waargebeurde verhaal over de verboden liefde tussen de Nederlandse Rika en de 17 jaar jongere Waldemar uit Suriname. Ze krijgen vlak voor de Tweede Wereldoorlog een kind, Sonny Boy. Regisseur Maria Peters nam de prijs vanmiddag in Amsterdam in ontvangst. Het weer, het is zonnig. De temperaturen lopen uiteen van 11 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Ook in het weekend veel zon. Vooral zondag stijgt de temperatuur.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 Waar doe je dat beter dan hier op CFM? De 40 beste platen van Europa nog even voordat jouw weekend begint. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 staan ze weer voor jou op een rijtje. 21 jaar lang doen we dat al. dit is de 14e aflevering van deze 21e jaargang. Vandaag alweer de 8e van april 2011. De lijst bestaat deze week uit 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen zijn Rihanna, Who's That Chick en CeeLo Green, It's Okay. Snelstijger, die komen we straks nog tegen in handen van Jennifer Lopez en Pitbull on the floor. Acht plaatsen gaan zij omhoog. De snelste daler, dat is Duffy, wel, wel, wel, zakt de eh, 10 plaatsen. Langs genoteerd Pixie Lott en Jason Derulo, de twee tieners van de lijst met de single Coming Home. Ze staan daarmee alweer 18 weken in den lijst. Kijken we nog even in de geschiedenisboeken van 8 april. Komen we in 1973 in de Pablo Picasso tegen. Die overlijdt die dag in zijn huis te Montier in Zuid-Frankrijk. 1994 eh, Polen verzoekt om toetreding tot de Europese Unie. En zes jaar terug in 2005 eh, was er in het Vaticaanstad de uitvaart van paus Johannes Paulus II. Dat allemaal op 8 april. terug naar 8 april 2011 vinden wij op de nummer 19... Een plaat die vorige week nog op 23 stond, dus vier plaatsen omhoog had.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 Vorige week zakte ze namelijk van 12 naar 17. En deze week gaan ze van 17 weer omhoog naar eh, nummer 15. 11 weken lang alweer terug te vinden in de lijst. En de single van eh, Bruno Mars, de Lazy Song. Nu 5 weken in de lijst van 23 omhoog naar nummer 19. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Over een eh, minuut of 40 komt hij voorbij. Nou, iets meer zelfs. 43 denk ik. Even voor de klok van 5 uur. Dan weten we welke plaat de beste plaat is van Europa. Ook gaan we nog even kijken naar de Nederlands top 40, hoe die lijst er dan uitziet. Dan kan ik je wel verklappen dat er in totaal 5 binnenkomers zijn deze week. De nummer 14 is voor Evil Lavine en heet What the Hell. Say that I'm messing with you. sound of the continent. de Clinic Clowns van de lijst, Nelly en Kelly. Dat was de nummer 11, dus voor ons weer tijd om achterom te kijken. Vinden we op nummer 20 de geweldige single van eh, Alexis Jordan en Happiness. Na vierde week omhoog van 26 naar 20. De Lazy Song van Bruno Mars staat nu vijf weken in de lijst, gaat van 23 naar 19. Van 16 zak het naar 18 gaat uh, Diddy Dirty Money en de single Coming Home. Ricky Iglesias, Ludacris Tonight, I'm Fucking You. 13 weken staat hij in de lijst. Van 14 zakken naar 17. Milk and Sugar, Vaya Con Hey Na Na Na. 13 weken in de lijst. Van 9 zakken naar 16. Neon Trees en Animal gaan we een stukje omhoog, terwijl ze vorige week al aan het zakken waren. In de 11e week van 17 naar 15. Ever Lavigne, What The Hell, 7 weken in de lijst van 19 omhoog naar 14. Chris Brown, Yeah Yeah Yeah, zakte in de 10e week van 8 naar 13. Take That The Flood in de 12 week verdubbelen zij hun positie van 6 namelijk naar 12. En Nelly en Kelly Rowland in de single Gone hoorde je net. De nummer 11 van vorige week is de nummer 11 van deze week. Zeven weken lang staan zij in de lijst van Europa. De volgende plaats staat er ook al zeven weken in. Is van Katy Perry en Kanye West.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 En omhoog dus naar eh, nummer 8 in de negende week. Alicia Dixon en Jay Sean, Every Little Part of Me. En voor Katy Perry en Kanye West over onze eigen Maries Mulder, E.T. Zeven weken lang in de lijst van 13 omhoog eh, naar nummer 10. Ondertussen alweer bijna half vijf. Tijd om weer even te kijken wat het weer gaat doen. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag namelijk een eh, prachtige lentedag met volop zonneschijn. Het blijft overal in onze regio droog en een matige west- tot noordwestelijke wind. De temperatuur die stijgt erbij naar een maximale 12 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer helder, maar er is wel kans op mist. En bij niet meer dan een zwakke noordelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 5. Morgen weer wederom prachtig lenteweer met volop zonneschijn. Het blijft nog altijd droog en er waait een eh, zwakke tot matige noord- tot noordwestelijke wind. Temperatuur dan naar een maximale 16 graden. Zondag ook weer flinke periodes met zon, maar er trekken ook wel wat eh, wolkenvelden door de regio. Het blijft wel overal droog en er waait een zwakke zuid tot zuidwestelijke wind. De temperatuur die stijgt dan naar een eh, zeer aangename 18 graden. We gaan een zeer lekker weekend tegemoet, dus dat eh, is één ding wat zeker is. Maandag tot en met vrijdag, dan schijnt ook geregeld de zon. Maar na woensdag moeten we toch wel rekening gaan houden met een eh, enkel regenbuitje hier of daar. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Nou ja, als het meeste dan maar daar valt en niet hier. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat in totaal 160 kilometer file. Files van 4 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Muiden 5 kilometer, voor Laren 6 voor afrit Bunschoten 5 kilometer. Op de A4 bij Rotterdam richting Vlaardingen tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein 5 kilometer na een ongeluk. De verbindingsweg naar de A20 richting Gouda is daar dicht. Het verkeer kan omrijden via de Van Briedenoordbrug. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Zoeterwoude 6 kilometer. De A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 9 A13 daarna richting Rotterdam voor afrit Berkon Rode Reis 5. A15 Europoort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 5 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor knopen de Bresseplein 6. A20 Hoek Gouda-Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel 4. Op de A27 Utrecht-Almere tussen knopen Lunet en Beeldhoven 7 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort voor Afrit en Dolder 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Er staan dus weer eh, genoeg files in en eh, rondom de Randstad. Mocht je erin staan, heel veel sterkte. En wij helpen je er gewoon doorheen hoor. Tot aan 5 uur met de eh, 40 grote platen van Europa. En daarna natuurlijk gaat CFM gewoon verder je weekend in met Niels en Karim. Ze zijn al druk aan het voorbereiden voor hun programma. En hopen ongeveer straks ook de, tussen 5 en 7 dus weer op jouw Zandvoortse radio. Het ritme van Van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! J-Lo, ya tú sabes, no hay Mr.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 I let it cijfertje wisselen met uh, Take That. Dat pakt voor Adele goed uit. Zij namelijk van 12 naar 6. En Take That ging de andere kant op. Hè, van 6 naar 12. Set Fire to the Rain staat 6 weken in de lijst. En gaat omhoog van 12 naar nummer 6. voor Jennifer eh, Lopez samen met Pet Bull en On The Floor. Vijf weken nu in de lijst van Europa. Van 15 omhoog naar nummer 7 tijd om de top 5 in te gaan.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 derde plek. Deze week zakt hij weer een plekje verder naar beneden. Robbie Williams en zijn Hard and I. Voor ons tijd om even te kijken voor de Nederland geldende... De enige echte De enige echte Nederlandse top 40. Daar vijf nieuwe binnenkomers. Alexandra Stan, Mr. Eh, Saxo Beat op nummer 39. Raccoon met No Mercy op 37. Milo, You and Me op 35. Wonder Wife van eh, Julian Peretta komt binnen op 33. En Botan This is de hoogste binnenkomer op nummer 30. Top 10 is eh, Chris Brown. Yeah, yeah, yeah. Op 10 nummer 9 blijvend zitten Neon Trees and Animal. Bruno Mars Grenade zakt van 6 naar 8. Op 7 net als vorige week Tyre Groose en Higher. Van 8 omhoog naar 6 gaat de price tag van Jesse G. Born This Way van Lady Gaga zakt van 4 naar 5. En More van Usher gaat omhoog van 5 naar 4. Rolling in the Deep van Adela stond vorige week nog op 2, deze week op 3. Zet To The Rain van Adela stond vorige week op 1, deze week op 2. Wie is er dan allebei voorbij geschreven? Dat is Alexis Jordan en haar single Happiness is de beste plaat. Als we kijken naar eh, hoe de stand voor zaken is in eh, Nederland. De nummer 3 van Europa. Die is in handen van Jesse G en B.O.B. en hun uh, price tag. serious, acting so damn mysterious. You got shades on your eyes and your heels so high. Unbeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on the life. We do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble alone, never. Wait and see, our son is sign of defeat, uh-uh. So we gon' keep everyone De bedoeling was om met deze plaat door te breken in Europa. Althans voor Jesse G. B.O.B. was dat natuurlijk al. En ik denk dat het wel aardig gelukt is hoor. In de achtste week gaan zij omhoog en wel van vier gaan zij gewoon even de top 3 in. Na, na, na, come on. We hebben nog twee platen te gaan en die staan in dezelfde volgorde als vorige week. Rihanna S en Emmy in acht weken in de lijst. En net zo twee als vorige week. Zometeen de nummer 1 van Europa. Eerst is eh, Rihanna. Na single S en M. Weer heb ze niet de bovenste twee kunnen halen. Rihanna blijft hangen achter Lady Gaga. En Lady Gaga, dat is namelijk de nummer 1 van deze week met Born This Way. S&M blijft dus hangen op die tweede plek. En een plekje daaronder vinden we Jessie G en B.O.B. en hun single The Price Tag. doesn't matter if you love him or capital h Ook Lady Gaga op dit moment alweer eh, acht weken in de lijst met haar eh, single Born This Way. Nog steeds de beste plaats in Europa.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 En zij is Lady Gaga en de single like Born This Way. Top 3 werd compleet gemaakt door Vienna SNM en uh, eh, Jessie G, B.O.B. en hun price tag. Robert Williams, Hard and I, The Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough was uh, de top 5. Gaan we nog snel tot 10. Adela set 5 to the Rain op 6. Jennifer Lopez en Pitbull on the floor op 7. Alicia Dixon, Jay Sean, Every Little Part of Me vinden we op 8. Hello, Martin Solvlek op 9.